In een peiling onder kinderen van 9 tot en met 14 jaar in opdracht van het NOS Jeugdjournaal zegt 82% niet bang te zijn om de griep te krijgen. 62 zegt geen vaccinatie te willen als ze zelf mogen besluiten. Minister Klink beslist binnenkort of ook voor kinderen het advies gaat gelden om zich te laten inenten. In vorstperiodes veroorzaken steentjes steeds meer schade aan autoruiten. Wordt op de wegen steeds vaker zoap gebruikt en dat laat in vorstperiodes makkelijk los. In 2007 liepen hierdoor 2 op de 100 auto's schade op en vorig jaar waren dat er 4 op de 100, zegt het Verbond van Verzekeraars. In de eerste helft van dit jaar lijkt die stijging door te zetten. In Nune bij Eindhoven heeft de politie achter een boerderij een dode man gevonden. In het huis lagen een zwaargewonde man en een lichtgewonde vrouw. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Er zijn berichten dat het gaat om een poging tot inbraak en dat de dode de inbreker is. De gewonden zouden de bewoners zijn. Volgens omwonenden is er bij een worsteling met een hooivork gestoken. President Obama hoopt dat de hervorming van de gezondheidszorg nog dit jaar rondkomt. Vannacht ging een krappe meerderheid van het Huis van Afgevaardigden akkoord met de herzieningswet. Veel Amerikaanse politici vinden de plannen te duur. De Senaat moet nu nog instemmen met de herziening en dat lijkt niet makkelijk te worden. In India is een Nederlander opgepakt voor het bezit van kinderporno. In zijn huis in Chennai en op zijn computer is pornografisch materiaal gevonden. De man van 56 woont al 30 jaar in India. In 2002 werd hij al eens gearresteerd voor kindermisbruik in een weeshuis. Het weer blijft vrijwel overal droog. De zon breekt steeds vaker door en het is ongeveer 8 graden.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 En daarvoor eh, George Michael met Let's Go Outside langs de... Langs de Muziekboulevard, dat wou ik eigenlijk zeggen. 11 minuten overheen. Welkom bij deel 2 van de Muziekboulevard. Op deze zonnige zondag. De zondag doet zijn naam weer eer aan. En we hebben leuke platen meegenomen. Zoals deze, eh, de nummer... Even kijken, nummer 5 uit de EBD nee, de nummer 4 uit EBD heeft afgelopen vrijdag bij George Van Dam. Edward Maya met een prachtige Stereo Love. will a I am. Take a pair. Something Happens, Take a Parachute, and Jump. <laughs> en daarvoor hoorde je, eh, Dat hoorde je ook weer, Steven uh, Maya. De, of heet hij helemaal geen, hij heet Edward Maya. God, ik ben helemaal uit die platen tegenwoordig. Met eh, Stereo Love. gaan even kijken naar de, de bioscoop tot eh, van deze week. Op nummer 10 de Ugly Truth met eh, onbekende namen, dus die ga ik niet eens opnoemen. Op 9 Lover or Loser, een drama uit eh, de Nederlandse klei. Met Thomas Akda, Claire Bender en Manuel Broekman. Op 8 de Surrogates met Bruce Willis onder andere. Op 7 Fame. Inderdaad, van, van die, het is dus een comedie. Nou, het zat best wel op eh, Survival nummer 6, 5, Sinterklaas en de verdwenen pakjesboot. veel met eh, Inge Ipenburg. Rob, die kent er nog wel. Inge Ipenburg van eh, Medisch Centrum West. Dus die, die blonde geloof ik. En Patricia Pai, die kent Rob ook heel erg goed. Frederik de Groot speelt ook nog mee. Op 4 de storm. dat is natuurlijk vanwege de, de, de, de watersnoodramp. Op 3 terug naar de kust met Huub Stapel, Daan Schuurmans en Linda de Mol nummer 2 de film Up, animatie uit 2009 eh, met Edward Asner, Christopher Plummer en Jordan Nagai. deze film die draait eh, dagelijks in het Circus Zandvoort om 4 uur en vandaag ook nog om 2 eh, uur. En de nummer 1, ja het is niet anders, This Is It van Michael Jackson. Nou goed, daar heb je al veel te veel van gehoord over die film. Dus weet je wat, we gaan even naar de, nummer 2 kijken, die film. Die ook in het Circus Zandvoort draait. In Up zoekt de 78-jarige Kral het avontuur hoger op. Carl Frederiksen heeft er zijn hele leven al van gedroomd om de wereld te ontdekken en grootse avonturen te beleven. Maar op 78-jarige leeftijd lijkt het alsof zijn leven aan hem voorbij is gegaan en zijn de grootste avonturen alleen maar dromen geweest. Maar dat gaat vanaf nu veranderen als Carl besluit om zijn dromen uit te laten komen. Samen met de 8-jarige Fatvina Rassel gaat hij op avontuur. Up voert iedereen mee op een spannende reis van een ongekend eh, stel dat oog in oog komt te staan met wilde natuur, onverwachte schurken en jungle Je raadt al, dit is gewoon een, eh, een animatiefilm. Trouwens, in eh, Zandvoort draait ook nog... uit. je bent net te laat voor om half 1 Sinterklaas Journaal, de Amazing Movie. Om 7 uur en op woensdag om half 10 My Sister's Keeper met Cameron Diaz. En om kwart over negen, elke dag. En om eh, vrijdag en maandag om kwart over negen de film Millennium Mannen die vrouwen haten. En in de filmclub Simon van de The Private Lives of Pipa Lee. Regie is van Rebecca eh, Miller met Robin Wright in hoofdrollen en Kenna Reeves. En die is voor 12 jaar en ouder. Tot zover even de bioscoop team.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 Are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes, bouncing with the guys. Are you telling Mamacita, have you ever flown on G5 from London to Ibiza? You gotta have cake tails, you'll have Sundays with Chiquitas. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, dog style. I'm not sure what I see. Cupid, don't fuck with me. Why you telling me? David Guetta, Love Don't Let Me Go. En daarachter Snoop Dogg en Justin Timberlake natuurlijk met Signs. Bracht de tijd precies om half twee. De mist en lage bewolking in de noordelijke helft van het land zijn hardnekkig. Helder schijnt de zon volop. De temperatuur ligt in opklaringen rond de 8 graden. In mist ligt de temperatuur rond de 4. Komende nacht neemt de wolking van het eh, oosten uit toe, maar hier vooruit eh, kan er lokaal opnieuw mist ontstaan. De, middag, eh, de minimumtemperatuur ligt omstreeks 2 graden, maar loopt in de nacht op naar circa 5. Eh, maandag overdag is er veel bewolking en in het Waddengebied. En eh, later de dag in het zuidwestelijke kustgebied kan er een klein buitje vallen. Eh, later in de middag en avond gaat het van het oosten uit af en toe regenen. De middagtemperatuur wordt ongeveer 9 graden. De noordoostenwind is boven land overwegend matig, kracht 3 tot 4 langs de kust. En het IJsselmeer matig tot vrij krachtig 4 tot 5. Afgelopen week was in Australië de start van eh, eh, de concertreeks van Britney Spears. Daar zat ze lekker te playbacken. En mensen moesten daar eh, grof geld betalen. En uh, goed, daar zijn de mensen weggelopen van het concert. Want ze vonden dat echt vreselijk. Maar hier is haar nieuwe single, Day 3. 1, 2, 3, not only you and me. Got 180 degrees and I'm caught in between. Counting 1, 2, 3, Peter Parnell. ZFM. van Jan Cannibals hoorde je voorbij komen bij de Muziek Boulevard op ZFM.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 Zaba da ba, ba da ba da ba, zip up, ba da ba da ba, da doom, zip da boom, zip up, boom, boom, da boom, boom, da boom. da we landed on my da Damn right da landed da my ear, and then da pulled inside, da now da see you.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 Prachtige tijd op 14 minuten voor 2. Muziek Boulevard, regio nieuws. Nou, niet zozeer uh, maar wel de regio agenda. Want eh, zometeen om half drie organiseert Stichting Jazz in Zandvoort een fantastisch jazzoptreden van Benjamin Herman. De begeleiding van het bekende trio Johan Clement. Jazzmuzikus Ben Herman is vooral bekend als alt-saxofonist en speelt ook C-melody saxofoon en dwarsfluit. En is eh, bandleider van de New Cool Collective kan je zeggen, in april was ik eh, in het, eh, was ik weer? Oh ja, in de stad Schouwburg naar de Nieuwe Cool Collective. En dat is echt fantastisch om dat mee te maken. Ga dat zien eh, van, eh, vandaag om eh, half drie um, in gebouwde krocht. Dus wees er even snel bij. Over drie kwartier begint dat grote feest. Vandaag ook een Amsterdamse middag in het Wapen. Aanvang is om drie uur. En Spoor 5 die treedt vanavond ook weer op. In Café Alex. Aanvang is om vijf uur in Nederland werkt al 25 jaar aan een betere kwaliteit van leven eh, van mensen met dementie en hun naasten. En vanaf morgen tot 14 eh, november is de jaarlijkse collecte waarvan de opbrengst gebruikt wordt eh, voor wetenschappelijk onderzoek, hulp en belangbehartiging. En dat is bijna weer zover, want Sinterklaas komt weer naar Nederland. En natuurlijk doet hij Zandvoort ook een bezoekje aan. Op 15 november is de dag. Als alles goed gaat, komt de zin met zijn pieten rond 12 uur aan. Met de boot bij de rotonde. De burgemeester zal om kwart voor één Sinterklaas ontvangen op het raadhuis. Waar vanzelfsprekend weer luid gezongen moet worden. De voor Sporthal wordt ook dit jaar weer het eh, Sinterklaas spektakel gehouden. Kaarten zijn vanaf 2 november, dus dat is al lang. Verkrijgbaar bij Boekhandel Bruna en Supermarkt Volmar en kosten in het voorverkoop 2,50 euro. Wees er snel bij, want op is op. En op 29 november is er weer de gezellige wintermarkt in het eh, centrum van Zandvoort. En gelukkig komt de zin met zijn pieten ook nog even langs. En dat is eh, om 2 eh, uur. Volgende week trouwens ook eh, eh, in het eh, Circus Zandvoort Roué Verveer en Murth Mossel in het theater van Circus Zandvoort. En dat is gewoon stand-up comedian. En volgende week ook het klassiek concert, Forella concert. Hm. In de protestante kerk is dat, dus dat is heel erg interessant als je van forellen en concert houdt, is dat een ideale combinatie. Wij gaan verder met muziek. Wat dacht je van een eh, Eurovisie Songfestival nummer? Imani is hier. I see a picture in a frame. I see a face without a name. Riding alone on an empty train. Where are you? I live in a house of broken hearts. Leaves it for apart. Every day is a question mark. Where get 6.9 ZFN that I weep my love. Eerst Third World, eh, begin jaren 80. Toen Heavy D the Boys met eh, Now That We Found Love. En eh, nu in 2009 gecoverd door de, de Sun Lovers. Now That We Found Love, What Are We Gonna Do With It? En daarvoor uh, houden we de Breakfast Club met A Ride On Track. Zometeen zondag in Gemmeland. Vanuit de studio in Bloemendaal wordt je dit keer gedaan door Roderick de Veen. Voetbal en hockey. Als je daarvan houdt, blijf zeker tot aan 5 uur aangeschakeld bij CFM en aan de radio. Als laatste, Narcotic Thrust. Al like het tot de volgende keer. Dag.